Raadslid Buit schreef in de mail dat hij zo'n 50 betrouwbare Rotterdammers had die met de volmachten naar de stembus konden gaan. De kiesraad zegt dat de kiezer zelf het initiatief moet nemen om iemand te machtigen. Minister De Jager blijft erbij dat het rapport van de Autoriteit Financiële Markten over Gerrit Salm niet openbaar mag worden. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. De AFM oordeelde dat Zalm niet geschikt is om een bank te leiden. De Nederlandse bank oordeelde juist positief over Zalm. Volgens minister De Jager moet het rapport geheim blijven omdat er vertrouwelijke informatie in staat. De Britse kinderbescherming heeft excuses aangeboden aan twee zussen... die meer dan 25 jaar doorlang lang door hun vader zijn verkracht. De man zit sinds 2008 een levenslange celstraf uit. Hij maakte zijn dochters 18 keer zwanger. Bijna 30 hulporganisaties hielden toezicht op het probleemgezin... maar niemand wist wat er aan de hand was. Het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen gaat werk exposeren van de kunstschilder en vervalser Han van Meegeren. Van Meegeren maakte diverse beroemde vervalsingen van schilders als Johannes Vermeer en Frans Hals. Museum Boymans van Beuningen was in 1937 ook slachtoffer van Van Meegeren. Het kocht een vroeg meesterwerk van Vermeer dat later een kopie van Van Meegeren bleek te zijn. In de achtste finales van de Champions League is Real Madrid uitgeschakeld. De Spanjaarden speelden thuis met 1-1 gelijk tegen Olympique Lyon, dat de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen. Manchester United plaatste zich net als Lyon voor de kwartfinale. De Britten wonnen ook de tweede wedstrijd van AC Milan. Na de 3-2 uit de heenwedstrijd werd het in Manchester 4-0.